D66-leider Jette en CDA-leider Bontebal hebben genoeg gepraat en gaan beginnen met schrijven. Na allemaal inhoudelijke gesprekken zetten ze vanaf nu een begin van een regeerakkoord in de stijgers. De bedoeling is dat andere partijen daar dan bij aanhaken. Bontebal verwacht niet dat iedereen direct enthousiast zal zijn. Politiek gaat wel ook over keuzes maken en over verschillende politieke stromingen die echt wel iets anders vinden op onderwerpen. Dus als elke partij zou zeggen, briljant verhaal, wie je tekenen we voor? Dan zou het misschien ook niet een inhoudelijk scherp genoeg document zijn. Hoe lang Bontebal en Jette de tijd nemen voor hun verslag weten ze nog niet. En deze week wordt in Amerika Thanksgiving gevierd. Dat is een feestdag in de VS en Canada... waarbij families samenkomen voor een feestelijke maaltijd met op het menu kalkoen. Maar twee kalkoenen zijn jaarlijks de geluksvogels. Want traditiegetrouw verleent de president aan twee kalkoenen gratie. Die gaan dus niet naar het slachthuis. President Trump was erg tevreden met de kalkoenen die hij mocht redden. The turkeys being pardoned today go by the names of Gobble and Waddle. These are two of the largest turkeys ever presented to an American president, over 50 pounds each. It's the largest we've ever had. I've never seen a turkey that big before. Are they violent at all? Will they attack as I walk over? In Amerika worden tijdens Thanksgiving ongeveer 46 miljoen kalkoenen gegeten. Het weer, op veel plekken is het bewolkt. Vanmiddag is er ook wat zon. Het wordt 4 tot 7 graden.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 Dit is natuurlijk weer Lunchroom op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. En ik ben vandaag begonnen met oostenwind. Nick en Simon. Ja, als je naar buiten gaat, dan denk je... nou, het is een beetje oostenwind. Het begint echt een beetje winter te worden. Maar is ook wel weer lekker, laten we eerlijk zijn. Ik ga door met de Commodores. Three times a lady. time. met deze koude woensdag. Ik ga lekker beginnen met een lekker, lekker rustig nummertje van de Commodores. Blijft een, heerlijke, een heerlijk liedje. Inloopspreekuur Sociaal Wijkteam Samen Zandvoort. Elke donderdagochtend van 10 tot 12 uur bent u welkom bij het inloopspreekuur van het Sociaal Wijkteam. U kunt terecht met korte en praktische vragen. Zoals bijvoorbeeld gezondheid, opvoeden, veiligheid, werk en wonen. Lukt het niet om tijdens de spreekuur een antwoord te vinden... dan kijken we samen naar een andere oplossing voor u. Om u te kunnen helpen. De locatie Pluspunt, Zandvoort Noord. Ja. We gaan door met Gilbert O'Sullivan. Nothing Rymond.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 ballads hoor je hier op ZFM. Mm, Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday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 想。 Shania Twain, You're Still the One. Kennen ze nog? De jongetjes uit Frankrijk, de poppies. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en maître en ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout C'est avec nous et pourtant bien des gens sont mis à genoux pour prier. pour prier. Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, des fusils, des canons, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Qui pourra m'expliquer que de soldats, moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps. que j'avais demandé si l'histoire d'un soleil que j'avais espéré si l'histoire d'un amour que je croyais vivant si l'histoire d'un beau jour que moi petit enfant je voulais très heureux pour toute la planète je voulais j'espérais que la paix règne en maître ce soir de demain mais tout a continué mais tout a continué mais tout a continué verleden week heb u eh, mijn vaste items gemist. Maar ja, ik had problemen met een USB-stick die het niet helemaal goed deed. Ik heb een nieuwe aangeschaft. Dus we gaan een nieuwe poging wagen. En deze keer heb ik gekozen voor Gigi Kale, Geboren als John Welton Cale. Was een Amerikaanse singer-songwriter en een gitarist. Hij griede op in Tulsa in de staat Oklahoma. Hij was een bekende, bekendste door twee songs vertolkt door Eric Clapton. After Midnight en Cocaine. J.G. Cale was de bekendste vertolker van de Tulsa Sound. Hij is geboren in 1938 en overleden in 2013. En we gaan natuurlijk van hemzelf draaien. Colin the Breeze, After Midnight en Cocaine. Veel plezier. Here's one of your rock and favorites, on the Thank you.

give an exhibition, find out what it is all laid back. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all hang out. Thank you. was Henk de Knife en de Jets. En ze zongen over Stan de Kamman. Sporty Tuesday. Geen zin om stil te zitten, dat hoeft ook niet. Dankzij de wekelijkse sportinstuif. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen op donderdagmiddag meedoen met de Sporty Tuesday. Elke donderdag van 3 tot 4 uur in de gymzaal van de Blauwe Tram. Er komen allerlei sporten en spelletjes voorbij tijdens deze instuif. Van trefbal tot verstoppertje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 noite just soon vanmorgen richting de studio. Ja, toen dacht ik van, is het nou mijn bril? Zijn het mijn voorruiten die beslagen zijn? Nee, het was mist. Maar Cletus Clearwater Revival, CCR... die gaan zingen over Have You Ever Seen the Rain? de maand wordt, eh, wordt de ijsbaan weer opgebouwd. Wat weer drie weken ijsplezier voor de Zandvatse kinderen oplevert. Al jarenlang is voor volwassenen de fluitketencurling een populair onderdeel. De inschrijving hiervoor is helaas al gesloten... en het aantal aanmeldingen is nog groter dan ooit tevoren. Ondanks de eerdere uitbreiding naar 48 teams... hebben dit jaar in totaal 61 teams zich aangemeld. De organisatie heeft aangegeven dat 48 teams echt het maximum is. Waardoor zij helaas meerdere teams hebben moeten teleurstellen. Zij komen op de reservelijst. De indeling van de teams, die wel de gelukkige zijn... is te vinden op www.uisbaanzandvoort.nl schuine fluitketel curling 2025-2026. En ik ga door met de New Seekers. or borrow. You know ik had het net over eh, Sporty Tuesday. Het is op donderdag. Maar ook de breikunstenaars zijn er op donderdag. En de breiklub, de breikunstenaars... komen elke donderdagmiddag van 2 tot 4 uur bij elkaar. Samen breien of haken, samen handwerken, voor elkaar leren... en natuurlijk het allerbelangrijkste, gezelligheid. De deelname is helemaal gratis, inclusief koffie. Een leuke muts, een poncho, een hippe tas, alles kan. Gemaakte spulletjes zijn ook te koop en de opbrengst gaat één keer per jaar naar een goed doel. Meer informatie neem contact op met de balie van Pluspunt via telefoonnummer 5740330 of loop eens gezellig langs. En het is donderdag van 2 tot 4 uur en het is dan weer in, volgens mij is het in de blauwe tram. Nou, ik wens u veel plezier, ga lekker een keertje breien en vooral gezelligheid. Abba, don't shut me down. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on it's time to go. It's time at last to let him know. door met een oudje. Elvis Presley. I just can't help believe. Wel een live versie. I just can't help believe when she smiles up soft and gentle with a trace of misty morning and a promise of tomorrow in her eyes. I just can't help believing when she's lying close beside me and my heart beats with the rhythm of her sigh.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 just can't help believing. She smiles and whispers of magic, and her tears are shining sweet with love. This time the girl is gonna stay.

Elke week, voor degenen die het nog niet weten... elke week is er gezelligheid bij Pluspunt. Bij Pluspunt is er het hele jaar is er iets te doen. Kom langs, bij de koffie in, speel een potje biljart... doe mee met de locomotief... laat je helpen in een formulierenwerkplaats... of haak brei mee met de breikunstenaars. Zo is er altijd een plek om samen te komen. Iets te leren of gewoon genieten van elkaars gezelschap. Bekijk het hele kalender met alle activiteiten op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 night away Two lovers playing scenes from some romantic play September morning still can make me feel that way September morn